Zes uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. De oppositie maakt premier Rutte harde verwijten... vanwege de manier waarop hij de Kamer heeft geïnformeerd... over de dividendbelasting. CDA-leider Buma zei dat de coalitie het zichzelf moet aanrekenen... dat het beeld is ontstaan dat er iets niet in de haak is... Hij vindt het kwalijk dat de discussie niet over de maatregel gaat, maar over de vraag wie zich welk document herinnert. Ook regeringspartij VVD heeft bedenkingen bij de gang van zaken. Dijkhoff van de VVD vindt het geen fraai tafereel. Er komen zwaardere straffen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Minister Grapperhuis dient nog voor de zomer een wetsvoorstel in. Nu is de maximumstraf voor mishandeling nog tussen de 3 en 12 jaar. Maar dat is te weinig, zegt de minister. Hij wil ook de verjaringstermijn verlengen... waarbinnen slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld aangifte kunnen doen. Jaarlijks worden bijna 120.000 kinderen mishandeld. Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking maakt dit jaar 120 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan Syriërs. Een deel daarvan is bedoeld voor hulp in Syrië zelf. Het grootste deel is voor Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon. Dat heeft Kaag bekendgemaakt in Brussel, waar de EU en de VN vandaag een grote Syrië-conferentie houden. De Deense uitvinder Peter Matze is tot levenslang veroordeeld... voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journalist Kim Wall. Matsen vermoorde haar in augustus vorig jaar... toen hij Wall had meegenomen voor een tocht in zijn duikboot. De boot zonk. Matsen werd gered. Wal was spoorloos. Later werden haar lichaamsdelen in zee gevonden. Hoe ze om het leven is gekomen is onduidelijk gebleven. De artsen die Mats hebben onderzocht zeggen dat hij volledig toerekeningsvatbaar en een gevaar voor zijn omgeving is. Het weer, vooral in het noorden van het land enkele buien, mogelijk met onweer. In het zuiden blijft het vaker droog en klaart het vanavond en vannacht op.